uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Sepp Blatter weigert na het corruptieschandaal op te stappen als voorzitter van de FIFA. Hij vindt zichzelf de juiste man om de Wereldvoetbalbond door deze woelige tijden te loodsen, zegt hij. Hij zei dat bij de opening van het jaarcongres in Zurich. Morgen kiest de FIFA een nieuwe voorzitter en Blatter gaat ervan uit dat hij dan wordt herkozen. Maar door het corruptieschandaal is dat niet zeker. Ook zijn uitdager, de Jordaanse prins Ali, maakt een goede kans. Belgische vakbonden maken zich zorgen over de toekomst van supermarktketen Deleuze. Ze zijn bang dat als het bedrijf samengaat met het Nederlandse Ahold... er veel banen verloren gaan. Deleuze heeft net een grote reorganisatie achter de rug... waarbij 1800 arbeidsplaatsen verdwenen en 10 filialen dichtgingen. De Vlaamse schrijver Jo Klaas heeft de Gouden Strop gewonnen... voor het beste Nederlandstalige spannende boek van het jaar. Zijn De Mythe van Methusalem is volgens de jury een intelligente en spannende thriller... De winnaar van de Gouden Strop krijgt 10.000 euro en een kunstwerk. Morgen begint in Nederland de maand van het spannende boek. De leider van motorclub Bandidos, die gisteren werd gearresteerd... wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij in Sittard. Dat was begin deze maand in een sporthal. Daarbij raakten drie mensen licht gewond. Het zou een confrontatie zijn geweest tussen rivaliserende motorclubs in Limburg. In de finale van de play-offs voor de Europa League hebben Vitesse en Heerenveen gelijk gespeeld. In de eerste wedstrijd werd het in Heerenveen 2-2. Zondag is de tweede en beslissende wedstrijd in Arnhem. In de play-offs voor de eredivisie won NAC Breda met 1-0 van Rode JC. De graafschap tegen FC Volendam eindigde in 0-0. Ook bij deze play-offs om promotie en degradatie valt zondag de beslissing. Dan nog het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst in het westen en noorden wat buien. Later op de dag ook in de rest van het land.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 En het filmpje van Hollandska Talent is maar liefst 400.000 keer bekeken luisteraars. Best wel trots op Sven. En eh, ik ga hem gewoon voor u draaien. En dan doe ik met zijn eigen nummer, een liedje wat hij zelf heeft geschreven.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 En het liedje heeft hij zelf geschreven samen met eh, Michael Garvin. En Michael Garvin is de singer-songwriter voor onder meer Jennifer Lopez en George Benson. Die uh, nam contact met Sven op na het optreden bij Hollis Talent. Waar, voor zover ik het nu heb kunnen overzien, 400.500 kijkers al zijn geweest naar het filmpje wat op YouTube staat. By Your Side draai ik voor Rose Pauls. En het nummer van Sage, Rose voor jou. van zet was dat. En ik draaide voor Roos Paals. En ik heb iemand aan de telefoon. Ja? Goedenavond. Mijn zoon Leroy. Leroy. Een hele hoop mensen hebben jou al op Facebook gezien. Dat filmpje wat we opgenomen hebben op die sloep, weet je wel. Ja. Leuk, hè? Gezellig, hè? Ja. Ja. hey, eh, jij belt niet zomaar, want je wilt natuurlijk een plaat horen. Ja. Ik heb nog een Nederlands plaatje voor jou klaarstaan. Ja. Ja, en het is een, eh, een nummer van Connie van den Bosch. En kan jij nou raaien welk nummer dat is? Van Connie van der Bos? Hmm, dat ik niet. Roosje, mijn? Roosje. Ja, Roosje, maar vind je dat gezellig? Oké, dan ga ik die voor je draaien. Ja. hey, dankjewel voor het bellen, man. Ja. En tot straks. Tot straks. Doeg. Doeg. Hij vergeet nooit die eerste ontmoeting en hij weet nog precies wat ze zei. Hij vergeet nooit toen zij in zijn armen. Voor het eerst zei, de liefste ben jij. Hij vergeet nooit die nacht na de trouwdag. Haar grapjes, haar ernst en haar trouw. En hij weet nog precies hoe ze lachte. Toen hij zei, ik maak een liedje voor jou. Ik geef je een roosje, een roosje ik geef je een roos elke dag. En ik hou van jou tot de wij zonder En de echo niet lacht om een lach. Ik zag ze zo vaak in ons straatje. Een oud, heel tevreden lief paar. Als het strand bij de zee waren zij met z'n twee, want ze hielden zoveel van elkaar ieder kind wist, van hem kreeg je dropjes. En zij gaf de kleinste een zoen. Ze schuifelden samen het koekje, En hij zong zijn liedje van toen. Ik geef je een roosje, roosje. Ik geef je een roos elke dag. En ik hou van jou tot de wij zonder dag. En de om Nu loopt hij alleen door het straatje en staat stil bij de dropjesdrogist. Hij koopt daar wat snoep voor een kleintje, dat niet weet dat hij oma zo mist. Dan plukt hij een roos uit een tuintje, dat mag, want men kent zijn verdriet. Dan zet hij die bloem en zingt daar heel zachtjes haar lied. Ik geef je een roosje, een roosje, ik geef je een roos elke dag. Geen uur gaat voorbij of je bent dicht bij mij. Ik kom nu heel gauw als het maakt, Ik geef je roosje. Ik geef Connie van der Bos, ik geef je een roosje, maar roosje. Ik draai hem speciaal voor uh, Leroy. Uh, omdat uh, hij, hij me zo gezellig gebeld heeft net. Leroy, Dank je wel daarvoor. Any Song, John Denver. You fill up my senses Like a night in a forest like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me Let me give my life to you. Let me drown in your laughter. Let me die in your arms. Let me lay down beside you. Let me always be with you. Come, let me. the mountains in springtime Like a walk in the rain Like a storm in the desert Like a sleepy blue ocean You fill up my senses Come fill me ja, ook al veel te vroeg overleden. John Denver, een vliegtuigongeluk, eh, kwam er een eind aan zijn leven. Ik ga nog eventjes een, eh, een wens uitspreken voor Annemarie. Annemarie, luister, deze is speciaal voor jou. Good night, good night and sleep well. Zo is dat. Dank voor het luisteren en eh, tot de volgende keer. Tot de volgende donderdag dan maar weer. Ehm, She's a Lady wordt bezongen door, en dan moet ik even spieken... Uh, dus ook een verzoekje voor... Henk de Vries. Henk, uh, jij luistert ook mee, helemaal goed. She's a Lady wordt bezongen door John Sebastian. She's a lady And I chanced to meet her in my scuffling day She's a lady Hypnotized me there that day I came to play in my usual way. Hey, floating along with the whimsical twinkling in her strange green eyes. Linger with me, she said yes, and all the time. for she's allowed to change her mind. She's a lady, happy to say she once was mine. Only sometime I remember old times. And when she says, Can you guess it's a dress you won't believe? Would you come zip me up and button up my sleeve? Ja, ah, best wel een heel mooi liedje. She's a Lady. Dat was eh, niemand minder dan eh, John Sebastian.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 Nou, natuurlijk de papa's en de mama's, maar ook, eh, daar moest ik ineens aan denken, José Feliciano. Die zong dat ook, California Dreaming, maar die zong ook Light My Fire. Dat is ook niet mis te verstaan. Daar zou ik graag een vuurtje van willen hebben van die man hoor.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 There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. zitten allemaal die mensen hier voor de studio met hun sigaret eh, in de mond. En duif, kom even naar buiten en light my fire. Kan je verrijden mensen? Ik heb eh, mijn programma nog te doen tot 12 uur. Hè. Dit is Wonderful Tonight, een live versie van eh, Eric Clapton. Het schijnt echt mooi te zijn. Ik hoop dat dit de versie is die Ruud Jansen bedoelt. Die is online en heeft me hierop attent gemaakt. Dank Ruud. Thank you. Eric Clapton. Thank you. Katie Kazoon. Ja, Mac en Katie Kazoon. Eh, Katie Kazoon was natuurlijk eh, ook zeer bekend hier in Nederland. Eh, enige jaren geleden, jaren tachtig zal het geweest zijn, een beetje, denk ik. Uh, prachtig, Ruud. Dankjewel voor de tip. we hebben ervan genoten. en duurde maar liefst acht minuten en nog wat, een aantal seconden. Dus een lange plaat die mij even in de gelegenheid stelde om de, de CC aan te zetten. Want ik ga zo weer een lekker bakje koffie maar niet nadat ik een eh, nummer heb gestart voor Orno Hulshoff. Die wil graag de Sound of Silence doorbreken. Niet met Arthur Carfunkel eh, en Simon. Eh, Paul Simon, nee, nee, nee. Daarna Wiener. Nou, daar gaan we naar luisteren. Live gespeeld ook nog. Hello darkness, my old friend. I've to talk with you again because a vision softly creeping left its seat while I now Wist te verstaan, die dame. Daarna Winner. Ik heb haar eh, een paar maanden geleden gezien, luisteraars... in het Kennemer Theater in Beverwijk... met een geweldige band erachter. En dan kan u verzekeren, Ja, ze zingt natuurlijk ook eh, mooi Nederlands repertoire... maar zij heeft een zeer warme stem... en eh, is eigenlijk van alle markten thuis. Ook Engelse markt. U heeft het zojuist kunnen beluisteren. Bridge Over Troubled Water hing ze. Nou, The Sound of Silence. Allerlei repertoire van Simon Garfunkel. En ze werd begeleid door niemand minder dan de drie J's hier. ja, Um, eens even kijken wat ik nog meer voor u klaar heb staan. Er is toch ook zoveel mooie muziek. Het is soms heel moeilijk om te kiezen, luisteraars. Eh, uit het repertoire, wat je allemaal mooi vindt. En ik vind een hele hoop mooi hoor, dat kan ik u verzekeren. Onder andere ook uh, Alison Krauss met When You Say Nothing At All. broken light Alison Krauss was dat met... Eh, you Say Nothing At All, luisteraars. Ja, ik heb eh, mijn zoon Leroy, heb ik de gast 14 dagen, eh, ruim 14 dagen, 2,5 week. om de zomervakantie te vieren, want hij is één keer per jaar bij zijn vader. Hij heeft het Down-syndroom en, geniet dan van een welverdiende vakantie. Soms gaat hij mee naar het buitenland. Dit jaar zijn we hier leuke dingen aan het doen. We zijn al, ja, naar het theater geweest, we zijn al naar de APO geweest, we zijn al gisteren wezen varen met een sloep. Eh, dus we maken veel plezier. Maar het betekent wel, luisteraars, dat ik de komende twee weken er niet zal zijn voor Zandvoort uh, Luncht. Eh, dat eh, doet het grotendeels de computer. Misschien zijn er ook wat collega's voor me die invallen. Daar kan ik niet over zien. Eh, maar in ieder geval gaat het programma wel op de woensdag, donderdag en vrijdag door... dankzij Ruud Jansen. En die sluit morgen ook uh, Zandvoort draait door af. Want dat is de laatste uitzending van het seizoen. We gaan in september gaan we daar weer mee door. Morgen dus nog een aflevering van Zandvoort draait door tussen 5 en 7 mijn collega Ruud Jansen. Deze kent u van uh, The Birds, uh, maar ook Kirsty McCall heeft daar een hele mooie uitvoering van. Luister. Thank you for the days Those endless days, those sacred days you gave tomorrow. The night is long, it just brings sorrow. Let it play. Ja, kent u de groep Masada nog? Ik weet niet of ze nog bestaan trouwens. Het is een heel mooi nummer van ze. Het begint met de grondslag en het heet Amai. een vergissing maakte ik net zeg. Ik zei dat de, de Birds Day zongen, maar dat, is, zijn natuurlijk de Kings. Ray Davies is dat natuurlijk. Ruud, bedankt weer voor je, voor je bijstaan, hè. Duif die bijstand ontvangt, nou... Ik rijden vanavond al Dawn is a Feeling van de Moody Blues.